Levi van Eck met het NOS-journaal. De Universiteit Utrecht laat een onderzoek naar sigarettensmokkel... toch niet betalen door een fonds van tabaksfabrikant Philip Morris. De universiteit heeft de benodigde 360.000 euro nu zelf opgehaald. KWF Kankerbestrijding was erg boos... vanwege het voornemen van de universiteit. Volgens KWF is de tabaksindustrie niet onpartijdig... en moet hij daarom niet meebetalen aan wetenschappelijk onderzoek. KWF dreigde zelf te stoppen met het sponsoren van onderzoeken bij de Universiteit Utrecht als die met Philip Morris in zee zou gaan. Slachtoffers van het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn krijgen geen schadevergoeding. De rechtbank in Den Haag heeft de schadeclaim van de klagers afgewezen. Tristan van der Vlis schoot in 2011 zes mensen en zichzelf dood in het winkelcentrum. De rechter heeft nu bepaald dat slachtoffers geen schadevergoeding krijgen van Tristans ouders en ook niet via hun verzekering. Het aantal abortussen in Nederland is in 2016 opnieuw gedaald. Er waren toen iets meer dan 30.000 zwangerschapsafbrekingen. Er was al jaren sprake van afname, maar in 2015 was er juist een lichte stijging. De dalende lijn lijkt nu verder te gaan. Ook het aantal abortussen bij tieners daalde maar een kleine, naar een kleine 3000. In 65 gevallen ging het om een meisje onder de 15 jaar. Venezuela heeft de grenzen met de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao voor onbepaalde tijd gesloten. Vorige week sloot de Venezolaanse president Maduro de grenzen al voor een paar dagen. Volgens Maduro doen de eilanden te weinig tegen smokkel. Hij zegt dat mensen er illegaal naartoe gaan, maar dat er ook drugs, wapens, geld en waardevolle delfstoffen worden gesmokkeld. Door de blokkade zijn er grote tekorten ontstaan op de eilanden. Het weer. Vanmiddag neemt het aantal buien tijdelijk af. Het is 3 tot 6 graden. Aan zee wijdt het hard tot stormachtig. Morgenochtend staat aan zee een westerstorm. Daarbij zijn zeer zware windstoten mogelijk.